bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen. Bloemkolen, bloemkolen. Ik grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Als mensen mij zien lopen, dan roepen ze meteen. Zij zijn ze geel. Kijk, hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele gimte bloemkolen, oh wat zijn ze groot. Op school vroeg eens de meester, hoeveel is hij heen. Toen telde ik mijn bloemkool en toen wist Bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb wel grote bloemkolen, oh het zijn ze groot. Ik heb wel grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb grote bloemkolen, oh het zijn ze groot. Ik heb nooit leren zwemmen, maar toch gaat ik in zee. Ik blijf er alle tijden, drijven op die twee. Ja, oh jongens, rustig, rustig. Let op mijn knikselen. Ik tel